10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het bloedbad op de Atatürk-luchthaven in Istanbul is aangericht door drie aanslagplegers. Er kwamen 39 mensen om het leven, onder wie de drie zelfmoordterroristen. De terroristen schoten gisteravond in het rond en even later bliezen ze zich op. Bijna 150 mensen raakten gewond. De vrees is dat het dodental oploopt. De Turkse regering vermoedt dat IS achter de aanslag zit. Toyota roept in Nederland bijna 60.000 auto's terug... omdat er mogelijk iets mis is met de airbags en de koolstoffilter. Wereldwijd gaat het om... zouden onderdelen kunnen losschieten en inzittenden kunnen verwonden. Bij de andere ruim 40.000 auto's wordt de koolstoffilters uit voorzorg vervangen. De machinist van de trein die vorige maand in Nijverdal tot stilstand kwam in een tunnel... had cocaïne gebruikt... De NS beweerde tot nu toe dat er sprake was van een technische storing, maar geeft in de krant Tubantia nu het kookgebruik toe. De trein kwam op bevrijdingsdag in de Salland-Twente-tunnel tot stilstand, waardoor een automatisch brandalarm afging. De machinist is na het incident op staande voet ontslagen. De medewerkers van de NS vonden het verkeerd dat de spoormaatschappij niet de werkelijke oorzaak van het incident naar buiten bracht en stapten daarom naar de krant. De belangrijkste prijs in de goochelaarswereld is gewonnen door een Nederlander. Peter Echink uit Doetinchem krijgt de Merlin Award. Een prestigieuze prijs, toegekend door vakgenoten. Het is een soort Oscar voor goochelaars. De Doetinchemmer treedt hiermee in de voetsporen van beroemde illusionisten... als David Copperfield en Siegfried en Roy. Het weer in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen droog. Hier en daar schijnt de zon en het is vanmiddag 17 tot 20 graden. Vanavond en morgen weer regen. Morgenmiddag droger en dan wordt het 17 tot 22 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig. Dit was ZFM.